Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ongeveer 2500 mensen hebben rond het Brabantse Sleewijk gezocht naar Joran Krol... maar de jongen van 16 is nog niet gevonden, zegt de politie. De mensen die meehielpen werden verdeeld in honderden groepen. Ze zochten langs het water van de rivier de Merwede. De jongen verdween drie weken geleden nadat hij bij een jongerencentrum in Almkerk was geweest. Een dag later werd zijn fiets aangetroffen op de Merwedenbrug. Gisteren werd in de rivier bij Papendrecht de jas van de jongen gevonden, ongeveer 20 kilometer verderop. De bewoners van meerdere woonboten in Maastricht kunnen toch nog niet naar huis... omdat er geen stromend water is. Dat komt door een defecte leiding. Alle bewoners verblijven ergens anders totdat het probleem is opgelost. Maandag beginnen monteurs aan het herstel van die leiding. 30 woonboten aan de Stuwweg in Maastricht werden vorige week ontruimd... nadat een zogenoemde overlaaddam was doorgebroken. Het gebeurde door het hoge, snelstromende water in de Maas... na een periode met veel regen in Frankrijk en België. Daarop werd er een nooddam aangelegd. Een actie van Pegida-voorman Edwin Wagensveld in Arnhem is uit de hand gelopen. Hij wilde op straat een Koran verbranden en had daarvoor toestemming... Tegenstanders probeerden dat te voorkomen. Een man brak door de muur van agenten en deelde een trap uit aan Wagensveld. De Pegida-voorman is door de politie voor zijn veiligheid naar een andere plek gebracht. Pegida is een anti-islamgroep. Wagensveld is meerdere keren opgepakt en ook is hij veroordeeld wegens het beledigen van moslims. Shorttrackster Xandra Velzenboer is voor het eerst in haar carrière Europees kampioen geworden op een individuele afstand. In Gdansk in Polen pakte ze op de 500 meter goud. Selma Poutsma won zilver en de Belgische Hanne de Smet het brons. Het weer verspreidt over het land regen. Het is tussen de 1 en 4 graden. Morgen opnieuw bewolking.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 Your vibrations right. yourself some action Get yourself a body Get yourself an ass with mind out of tone Bring something to the party Don't give be Don't be scared as a teacher That's what you gotta be prepared Don't give You know your mama and your daddy don't care Don't be scared as a teacher that's what you gotta be prepared.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 how our love could be But all my friends say I'm a fool I don't care What people have to say Whenever I can, I'll be there for you I am sure I'll find a way You know it's up to you.